Eefje kunnen met het NOS-journaal. Trump en Kim jong president al dat de leider van Noord-Korea... zijn uitnodiging om naar de VS te komen had geaccepteerd. En nu laat Kim weten dat dit inderdaad het geval is... en dat Trump naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang wil komen. De leiders zien het als een belangrijke volgende stap... om de relatie te verbeteren, schrijft het staatspersbureau. Betaalplatform Adyen gaat vandaag naar de beurs... Het Amsterdamse bedrijf is een van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Adyen is niet zo bekend onder consumenten, toch krijgen veel mensen ermee te maken. Het bedrijf verwerkt pin- en online betalingen. In Nederland rekenen consumenten onder meer bij de Bijenkorf en Coolblue af via Adyen. Ook grote internationale bedrijven zoals Facebook en eBay werken met het bedrijf. De waarde van Adyen ligt na de beursgang op zo'n 7 miljard euro. De Britse premier May heeft een belangrijke stemming over de brexit gewonnen. In het Lagerhuis is tegen een voorstel gestemd waarin stond dat het parlement de regering terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexit-proces de parlementariërs niet bevalt. May is daarop tegen omdat het de Britse onderhandelingspositie in Brussel zou schaden. De Amerikaanse mediareus Time Warner van CNN en HBO mag fuseren met telecomprovider AT&T. De rechter heeft groen licht gegeven. Time Warner en AT&T willen samen de concurrentie aangaan met streamingdiensten zoals Netflix. Met de megafusie is zo'n 85 miljard dollar gemoeid. Eerder werd de fusie tegengehouden uit angst voor een monopolie. Het weer, veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. Het is zo'n 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt met lokaal kans op een kleine bui.